NOS Nieuws van 10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Oud-presentator Frank Masmeijer is in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan de smokkel van cocaïne. Masmeijer moet ook een boete van 8000 euro betalen. De zaak draaide om de smokkel van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in 2014. De drugs waren verborgen tussen een partij bananen. Bij het ophalen ervan, samen met een neef, liep hij tegen de lamp. Masmeijer bekende dat hij betrokken was bij de zaak... maar wist naar eigen zeggen niet dat het om zo'n grote partij drugs ging. Microsoft overtreedt met Windows 10 de Nederlandse privacywet... zegt de autoriteit persoonsgegevens. Die houdt toezicht op de naleving van de wet... Microsoft verzamelt voortdurend gegevens over onder meer het surfgedrag van computergebruikers. Die krijgen vervolgens gericht advertenties te zien. Volgens de toezichthouder vertelt Microsoft zijn gebruikers niet welke gegevens worden verzameld en waarom. Als Microsoft zo doorgaat krijgt het een boete, al dus de autoriteit. Een moeder van drie dochters is een petitie begonnen na de vondst van het lichaam van Anne Faber. Ze eist een onderzoek naar het falend rechtssysteem in de zaak van Michael P. De veroordeelde zedendelinquent is de enige verdachte in de zaak. De petitie is sinds gisteravond ruim 85.000 keer ondertekend. De vrouw wil dat de overheid verantwoording aflegt. Ook eist ze onderzoek naar de kliniek in Den Dolder, waar Michael P. mocht resocialiseren. Het kabinet maakte gisteren bekend dat het onderzoek er gaat komen. Bij een autoongeluk op de A15 bij Sliedrecht is vanochtend een vrouw van 28 om het leven gekomen. In de richting van Rotterdam reed ze met haar busje achterop een vrachtwagen. Volgens de politie schoot de vrouw met hoge snelheid onder de vrachtwagen en kwam ze bekneld te zitten. De A15 richting Rotterdam was vanochtend een tijd afgesloten.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 En op eh, de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Hout en knooppunt weer bij Utrecht staat 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. En daardoor is het weer aansluiten op de A12 bij Utrecht.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 smarter brings you up, she know where you are, but I know differently. Eh. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her should've known better to lie to one as beautiful as you.